maak toch geen hel van mijn leven. Speel niet met mij, speel niet met mij. Zeg dan liever, het is voorbij, maar speel niet met mij. Jij hebt mij aanbidden het is lang geleden. Nee, zoals weleer, bemin je mij niet meer. Jij wil me doen geloven, jouw liefde is niet te doven. Maar heus, ik weet het wel. Jij je mij bedriegen. Zie je dan maar niet, zo doe je mij verdriet. Ik zal me niet beklagen, naar mij hoef je niet te vragen. Jouw liefde is niet echt, daarom. voorbij, maar speel niet met mij.